Op zaterdag leidden sneeuwbuien tot ontwrichting van het treinverkeer. Volgens NS-personeel lag de oorzaak voor een deel bij het crisiscentrum van de spoorwegen. Daar waren bij het begin van het slechte weer geen leidinggevenden die belangrijke besluiten konden nemen. Verder blijkt dat ook nieuw materieel niet bestand is tegen winterse omstandigheden. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, meldt zich binnenkort bij de Britse politie. Dat heeft zijn advocaat tegen de BBC gezegd. Assange meldt zich vrijwillig om vragen van de Britse politie te beantwoorden. Hij wordt in Groot-Brittannië nergens van verdacht. Zweden zoekt hem voor verkrachting en seksuele intimidatie. Martin Jol vertrekt met onmiddellijke ingang als trainer bij Ajax. Jol en Ajax hebben dat na overleg besloten. De 54-jarige trainer begon in juli vorig jaar bij Ajax. Onder zijn leiding eindigde Ajax vorig seizoen als tweede in de eredivisie en won de club de KNVB-beker. Dit seizoen ging het allemaal wat minder en was er veel kritiek. De familie Tito wil weer een rol spelen in de Servische politiek. De 63-jarige kleinzoon van Tito wil met zijn communistische partij meedoen aan de lokale en algemene verkiezingen van 2012. De oude Tito was vanaf 1945 tot zijn overlijden in 1980 de onbetwiste leider van Joegoslavië. Na zijn dood viel Joegoslavië binnen 10 jaar helemaal uit elkaar. Drie Amerikaanse deskundigen gaan Egypte helpen om een einde te maken aan de aanvallen van haaien. Autoriteiten in de badplaats Sharm el-Sheikh hopen dat de haaien deskundigen een verklaring hebben. Inmiddels doen allerlei theorieën in Egypte de ronde. Een daarvan is dat Israël haaien heeft losgelaten om het toerisme in Egypte schade toe te brengen. Gisteren overleed een Duitse vrouw van 70 nadat ze was gebeten door een haai.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 So do, da da da do, da da da da da da la la. Do do do do do do do. van Zandvoort, op 106.9 FM met het NOS-journaal. De NS en